met het NWS-journaal. Er is ophef ontstaan over een optreden van de Britse punkgroep Bob Dylan op het festival Glastonbury. Tijdens een show, die live werd uitgezonden op de BBC, riep frontman Bobby Dylan Free Free Palestine... en wenste hij het Israëlische leger dood. De politie bekijkt nu videobeelden en onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De Britse minister van Cultuur heeft contact gezocht met de baas van de BBC om om opheldering te vragen. Tijdens het optreden bracht de BBC al een waarschuwing in beeld over zeer grof taalgebruik. Bij grootschalige protesten in de Servische hoofdstad Belgrado zijn tientallen mensen gearresteerd. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen president Vucic. De demonstranten eisten opnieuw vervroegde verkiezingen. De afgelopen maanden zijn er vaker protesten geweest in Servië. Die begonnen afgelopen november na het instorten van een treinstation. Vijftien mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens demonstranten kon die ramp gebeuren door de vele corruptie in het land. In Amsterdam is gisteravond een man ernstig gewond geraakt door een schietpartij. Het slachtoffer van 27 was wel aanspreekbaar. Het incident gebeurde rond 7 uur in Amsterdam-Zuidoost. De politie is op zoek naar een schutter die kort na die schietpartij in een kleine auto stapte. Een half uur daarvoor was er ook een andere schietpartij in het Westerpark in Amsterdam. Volgens agenten was het park op dat moment vol met mensen. In een kantoorpand in Oosterhout in Brabant is vannacht rond half drie brand uitgebroken. Vier mensen waren nog binnen toen dat gebeurde. Een van hen raakte gewond. De vlammen sloegen uit de zijkant van het gebouw op een industrieterrein. Rond half vier, een uur later, was het vuur weer onder controle. Volgens de veiligheidsregio in Brabant is het pand van een transportbedrijf. Het weer. Vannacht is het helder bij een graad of 17. De ochtend begint straks in het noorden wat bewolkt.